2 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Zwitserland zijn vier Duitse skiers om het leven gekomen door een lawine. Vrijdag werden de wintersporters als vermist opgegeven... en na een zoekactie met helikopters werden hun lichamen gisteren gevonden. De reddingsactie kwam moeizaam op gang door het slechte weer in het zuiden van Zwitserland. Er is nog geen duidelijkheid over de positie van Henk Otten... als beoogd fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Eerste Kamer... In het televisieprogramma WNL op zondag zei Theo Hiddema... dat Otten eerst in gesprek moet gaan met de andere beoogde Eerste Kamerleden van Forum. Zij moeten dan laten weten wat ze van zijn positie vinden. Ook wil Hiddema dat Otten in een schriftelijke verklaring... zijn excuses aanbiedt aan Thierry Baudet... onder meer vanwege de commotie die is ontstaan. Afgelopen week stapte Otten op als bestuurslid van Forum... omdat de partij stelde dat hij een greep uit de kas had gedaan... door zichzelf zo'n 30.000 euro uit te keren. In Amsterdam is vanmorgen een plofkraak gepleegd... bij een pinautomaat van ABN AMRO. De schade is groot, de gevel ligt eruit... en de ruiten van het gebouw zijn gesneuveld. Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt. De politie roept op uit te kijken naar twee mensen... die na de plofkraak in Amsterdam-Nieuw-West... op een zwarte scooter zijn gevlucht. Sinds september vorig jaar zijn in Amsterdam al zeker 15 plofkraken geweest. In Spanje zijn de stembureaus geopend voor de vervroegde parlementsverkiezingen... Bijna 37 miljoen Spanjaarden kunnen hun stem uitbrengen. Premier Sanchez schreef de verkiezingen uit nadat zijn regering was gevallen over de begrotingsplannen. Het is voor de derde keer in vier jaar dat Spanjaarden een nieuw parlement mogen kiezen. De verwachting is dat er opnieuw een verdeeld parlement komt... en dat populistisch rechts voor het eerst een belangrijke stem krijgt. Het weer, buien met kans op onweer. Met hooguit 13 graden is het vrij koel voor, de, voor eind april.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 Vrijheid. Vijf oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4 en 5 mei.nl.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 ルハトセス やった change. slamming. That is why my life is so slamming. I take you up to a place where you never been. Far away from home and then back again. Get ready for this and get dressed. Cause when you miss the boat, you're gonna be stressed. Yeah, three, two, one, countdown, and the party has begun. Let's do it right now, let's go for it. Cause I feel for you and I show for it. S D H Y is C. If you wanna have fun, you better call me. Get down, get down to my sound. I'm in town. Station. ready? Come on and tell me, I'm gonna be right there waiting for the yell, see? Yeah,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 There's something in the way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 This nation will.